vanwege het vernietigende rapport over de toeslagen. Het rapport kwam gisteren uit. Daar zijn we nog helemaal niet aan toe. De eh, die discussie die we nu voeren volgende week gaat echt over eh, wat leren van dit rapport... wat moeten we doen om dit te voorkomen... Duizenden ouders werden onterecht als fraudeurs weggezet en moesten soms tienduizenden euro's terugbetalen. Gisteren zei een commissie dat er op alle niveaus is gefaald. Ministers, ambtenaren, de Tweede Kamer en zelfs rechters kregen er van langs in hun rapport. De inhoudelijke behandeling van de MH17-rechtszaak begint op 7 juni. De rechtbank in Den Haag hoopte dat de zaak al op 1 februari zou beginnen, maar dat lukt niet. Vlucht MH17 werd in 2014 neergehaald door een Russische raket. Alle 298 inzittenden kwamen toen om het leven. Drie Russen en een Oekraïner worden verdacht van betrokkenheid bij de ramp. De GGD start na de kerst met het trainen van mensen voor een vaccinatiecallcenter. De telefonisten zijn hard nodig om straks vaccinatieafspraken in te plannen en vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld bijwerkingen of allergieën. Zo'n 800 mensen krijgen de training. En een kledingwinkel in Groningen probeert toch wat te verkopen tijdens de lockdown door te videobellen. Oh ja, dus, eh, vind ik wel tof. Leuk hè, mooi bolhoedje. Ja, leuk. Ja, neem maar mee, dan ga ik hem passen. Je kan met eigenaresse Aline videobellen, zou dan van alles voor de webcam en komt het vervolgens bij je thuis bezorgen. Ik denk juist in deze tijden dat het belangrijk is dat mensen aandacht besteden aan hun uiterlijk en eh, zich goed voelen. Ze denkt zo het maandje sluiting wel door te komen. Krijg je nog het weer vanavond flinke opklaringen. Morgen eerst zon, later bewolking en in de middag wat regen. Het wordt 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Eemnes en Huizen 3 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging, want er is een ongeluk gebeurd.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 Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, lifting me up, lifting me up. Yeah. turn me down, turn me down. Yeah. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Cause unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know if I, what if I trip? Santa Claus. The wooden soldiers marched around the room. The big bass drum went boom, da boom, boom, boom. And jolly old King Cole put down his pipe and bowl and joined the other dolls and danced the polka.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 Ook in december is jouw keuze ZFM. Hele fijne feestdagen. vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. 2020 ga zitten, we moeten even praten. Gevoel van hoop en samen, waar heb je dat gelaten? Kan jij dat zien? Weet jij misschien? dan vanaf maart. Ken een paar mooie momenten. Maar de winter voelt alleen, alleen wanneer begint de lente. Kan jij dat zien? Weet jij misschien? Voor het puntje aan de horizon ooit te stip. Ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees met de dag wat erover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? Niets voelt nog hetzelfde, ook niet de muziek ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien? Wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde naar jou dwars door alles heen. Voel jij dat ook? Doe jij dat ook? jaar waarin de afstand groter werd. In de straat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkookpan valt de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardbol. Met dezelfde akkoorden En dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurt? bij elkaar. Ik wil een jaar vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Misschien een festival waar we samen kunnen dansen. Ik wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over grens, reizen naar de zon, het zijn met mens. Maar voor nu, voor nu. 2020, ik ga verder genoeg gediscussieerd.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 ZFM. I feel it in my head. My shoulders, knees and toes. My bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes. My bones, you key keeping me from feeling all alone. allemaal fijne dagen en een voorzitter.